Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet? Hakuna Matata. Het is maar hoe het ziet. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Ja, dat is ons motto. Wat is een motto? Niks? Wat moeten we met u? Witte <laughs> jong, die twee woorden zijn het antwoord op al uw problemen. Dat juist. Neemt Pumba bijvoorbeeld. Want toen hij nog een zwijntje was... Toen ik nog een zwijntje was... Heel schoon. Dank u. Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had. Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst. Ik stond altijd een uur in de wind. Wat staat in mij? Hij is zich dus ik rood. Nee, ik was niet blij. Je was als kapot. Maar men zag me leek niet. Ongelukkig. Telkens ik een schil. Eh, er zijn kinderen bij. Oh, pardon. Hakuna Matata. Ach, je het of niet. Hakuna Matata. Het is maar hoe het ziet. Je hebt geen zorgen. koffie. Hakuna Matata. Welkom in onze nijderige woning. Wonen jullie hier? We wonen waar we willen. Ja, Oost-West, mijn best. Ha. Het is schitterend. Ik rammel. En ik zou wel een hele zebra op kunnen. Ah, die zijn juist allemaal op, manneke. Antilopen soms? Ook niet. Een Nope. Luister, vriend. Als je bij ons komt, moet je eten zoals wij. Hé, hey, hier vinden we denk ik wel een lekker larvenmaal. Eeuw, was dat? Dat is nieuwe larve. Wat dacht je ervan? Eeuw, bah. Mm. Smaakt juist als kipfilet. Slijmerig, maar smakelijk. Ja, Het is een echte delicatesse. Mm. Mm-hmm. Knapperig, maar van binnen lekker zacht. We hakken er vol op. Echt waar, vriend. Dit is het goede leven. Geen regels, geen verantwoordelijkheid. Oeh, die blauwe zijn pas cool. En bovendien, geen zorgen. Wat vind je? Oké, okay. met Tata. Slijmerig, maar smakelijk. Voilà, zorg maar dat je geniet. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata, Matata, Hakuna Matata, Matata, Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hallo en welkom bij een nieuwe uitzending van Petit Fours. Deze keer presenteren we met Hannelore, Leonie en Noor. En twee uur lang horen jullie hier weer de dofste liedjes. Dit keer rond het thema Disney. Ja, we zijn op zoek gegaan naar liedjes van vroeger en nu. Uit de verschillende Disney-films. Dus bereid jullie voor op, jullie, op, <laughs> voor op een fijne Disney-trip. Vol met meezingers en dansnummers. Let's go! De sneeuw glanst zacht op de bergen van nacht en geen voetafdruk te zien. Een koninkrijk stil en eenzaam en ik ben de nacht huilend als de wervelstorm in mij. Ik hou het niet meer uit, nu laat ik hem vrij. Laat niemand toe, kijk niemand aan. Je moet altijd het brave meisje zijn. Geen blik, geen snik, het masker op. me. Je hoorde het bekende liedje Laat het los uit Frozen. Wist je trouwens dat als je heel goed kijkt, Rapunzel en Flynn Rider ziet in de film Frozen. Ze komen binnengewandeld op het feest als de poorten opengaan. Ma chère mademoiselle, het is met grote trots en zeer veel plezier dat wij u verwelkomen en nu. Vergeet al ga lekker zitten, want de eetzaal biedt met groot genoegen aan uw diner. Comme air. bij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nek, serie, de rest van het werk doen wij. Soep du jour, wil je meer? Jou bedienen is een eer. Proef het maar eens, overheerlijk, zeggen ook de borden eerlijk. Ze doen aan zang en aan dansen, de cuisine hier is een France. Met een enkele gast zijn wij al heel erg doelij. Kijk, onze kaart is reuze, maak maar snel een keuze. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. qu'un vous? qu'un soufflé, tournez tourne l'eau flambée, d'ailleurs dîner, dîner, y'a comme Armen allez, Ikraba, Mzida, à le statir voor je klaar, na de tarte met chocolade, voor de lippeltjes parade, ik jongler, très risqué, met mijn kaarsjes, alle twee. Zo mit mir hat manches hier so wie Dus neem je glas eruit en la ons klinken, je hoort erbij. Heb je pech, aan die oh. zorgen eet je weg. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Ah. Ben van origine Abediende ah, die wil dienen. Wat moet ik nou zonder mijn huiselijk karwei? Laat los. Ach, ooit komen men ons heel goed gebruiken. Huh? En ineens was het allemaal voorbij. Tien jaar doelloos wachten zaten wij naar werk te smachten. Naar wat bezigheid in fact oh. dat wij verstaan. Meestal zitten wij maar rond te hangen. Kletsen maar een beetje, toen kwam jij een opstakkeetje. Het is een gast, het is een gast. het festijn en pak servetjes uit de kast. Wil jij twee kopjes thee? Nou, daar zit ik echt niet mee. Als het water staat te zingen, gaan mijn kopjes vrolijk springen. In mijn thee heb ik trek. Hé, wat zie ik daar een vlek? Haal hem weg, we hebben hier een eregast. Is het zo naar je zin? Wil jij er suiker in? Kom erbij! Kom erbij! zijn altijd groener in andermans zijn weer rood. Maar als je daarvan gaat dromen, bega je een grote fout. Waarom ben je niet tevreden met al wat de zee je biedt? Het is hier zo mooi beneden, dat vind je daarboven niet. Diep in de zee, diep in de zee. Zal je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden. Daar werken zij de hele dag Nooit hoor je eens een schattenlak. Laat ons maar drijven met onze leven diep in de zee. <laughs> Bij ons is een vis gelukkig, al krijgt hij hier niet veel zon. Aan land heeft de vis de pest in, want daar zwemt hij in een kom. De vis in de kom zal denken, wat duurt hier het leven kort? Al gauw krijgt het baasje honger. En belandt hij op een bord. Oh jee, diep in de zee, diep in de zee. Niemand hier kwelt ons, niemand bestelt ons voor zijn diner. Wij zijn bij mensen in de smaak toch krijg je ons niet aan de haak. Het is veel gezonder, niets geen gezonder hier in de zee. Diep in de zee, zeg het je eerlijk, hier is het heerlijk diep in de zee. Moet je die rock zien en die stur, die zijn in een razend goed humeur. Kijk nou die hele mooie musiceren, diep in de zee. <laughs> ja, vooruit met de pleit, de karper die haar en dat is de bas die klinkt lekker luid. Koper kwartet, de trommel tot de poon, pak de saxofoon. De ras speelt ook nog die pink, hey die swing, die gaan aan de zwie, die green daar die zingt. De spier in de spot, oh wat een genot, die paas dit Boston vol. ook mijn vriendjes. ja, Hier in de zee heb ik het best. Wij hebben zelfs een kreeftenorkest. Zorgen vergeet je altijd een beetje diep in de zee. <laughs> Net als die slakken blijven we plakken hier in de zee. Kijk hem eens blazen als een extase. Waar wij naar streven is een goed leven. Wij zijn tevreden, heen ver beneden, diep in de zee. de drie superbekende liedjes. Kom erbij van Bellen en het Beest, diep in de zee van de kleine zeemermin. En wacht maar af totdat ik koning ben uit The Lion King. Zeg Noor en Leonie, welke disney vinden jullie... Welke Disney-films vinden jullie de allerleukste en waarom? Vajana en Kanto vind ik wel leuk, omdat ze gewoon ja, leuk zijn en er komt veel muziek in. <laughs> Eh, bij mij de kleine zeemeermin, omdat ik eh, van zwemmen hou. En daar komt ook veel zwem, zwemmen voor. <laughs> ik vind um, Leo en, en Kanto en Lilo en Stitch. Dus. Ehm, ik heb een leuk weetje over Doornroosje. Ze heet trouwens eigenlijk door Aurora. Doornroosje is de prinses die het minst te zien is in een film. Dat is natuurlijk omdat ze al snel in, een diepe slaap valt. Eigenlijk spreekt ze maar 18 zinnen tekst. Ik heb ook nog een grappig weetje. Weet je dat meer dan 50 kinderen in het ziekenhuis belanden met salmonella na het uitbrengen van de Disneyfilm De Prinses en de Kikker? Ze werden ziek doordat ze allemaal kikkers hadden gezoend. Kijk mijn familie, magische sensatie. Ze zijn nog sterren, schijnt wel een linkje uit. Maar het is wel die de boel hier leidt. Die de familie hierin heeft geleid. In jaar wordt het wonder uitgebreid. Voor elk van ons een gave op zijn tijd. Hey! Tijd bij de familie, Madrigal. Bij de familie, Madrigal. We blijven gaan en alle. bij de familie Madrigal. Oh, kijk, dat zijn ze! Wat zijn er gaven? Ik kan de jaren niet onthouden. Oh, eh, oké, oké, okay, rustig. Het is fysiek onmogelijk om rustig te blijven. Wat voor jou? Wat zijn jouw krachten? Dat is gewoon wat iedereen kan doen. En daarom is koffie voor volwassenen. Met diabetes was ze maakt het mooi weer. Maar als het kwaad is, flitst regen op ons neer. Met Tio Bruno. Praat u niet over Bruno. Mijn Tio's uit de toekomst Clean ik bamboe op. mijn op mijn magulieta hoort erbij. Maak je beter met de lekkernij. Maar eten maakt je spoedig vrij. Onder de indruk, dat geldt ook voor mij. Mama! Wij bij de familie Madrigal. Hier bij de familie Madrigal. Ik kom eraan. Ik weet het klinkt nogal heel magistraal, fantastisch. Maar ik hoor bij de familie Madrigal de twee zusjes Madrigal. En wij de familie Madrigal. Komt die Felicio de Pepa en mijn pa de Julieta. Zo werd abuela o mis abuela Madrigal. Toma, toma. Legden de eet af, verder te bouwen. Aan het grote wonderbaan, wij op vertrouwen. Werd ons geschonken tijden hard werken. Je zorgen, dan zal het land blijven branden. Nog jaren, dus naar morgen moet onze het lekker branden. Wacht, wie is de zus en wie is de niet? Er zijn zoveel mensen. Hoe is het allemaal uit elkaar? Oké, oké, oké, oké. Oh, zoveel kids, luisteren mee. Hoe goed wat ik nu zeg. Mondjes dicht, want het is tijd voor de hele uitleg. Hele uitleg. Mijn niet verloren is, hoort daar een spel valt. Camille Straks slapen, straks mijn grote zussen. Isabella en Lisa. Vol kracht en gratie, ze vinden hem de massa. Isabella. In bloemen iedereen jij voor haar. Isabella. Zo perfect in elke maat. En Louisa, Lisa, Lisa, Lisa, de schoonheid en de kracht zal nooit We zijn hier van de familie Madrigal. Adios. Oeh, maar wat is jouw gave? Wil ik leef leven hier van Madrigal. Nu weet je alles van de familie Madrigal. Ik wou niet dat het over mij zou gaan. Al is dit een van familie Madrigal. Eerst komt mijn abuela en dan via Peppa. Zij regelt de serie. in You want to go outside? Why, Rapunzel, look at you, as fragile as a flower, still a little sapling, just a sprout. You know why we stay up in this tower. I know, but... that's right, to keep you safe and sound, dear. Guess I always knew this day was coming. Knew that soon you'd want to leave the nest. Soon, but not yet. But shh, trust me, pet. Mother knows best. Mother knows best. Listen to your mother. It's a scary world out there. Mother knows best. One way or another, something will go wrong. I swear. Ruffians, thugs, poison ivy, quicksand, cannibals and snakes. <gasps> the plague. No. Yes. Wait. Also large bugs, men with pointy teeth, and stop no more. You'll just upset me. Mother's right here. Mother will protect you, darling. Here's what I suggest. Just skip the drama, stay with mama. Mother knows best. <laughs> mother knows best. Take it from your mumsy. On your own, you won't survive. Sloppy, underdressed, immature, clumsy, please, they'll eat you up alive. Colorful, naive, positively they did say I'm a bit, well, vague. Plus, I believe getting kinda chubby. I'm just saying, cause I love you. Mother understands. Mother's here to help you. All I have is one request. Rapunzel? Yes? Don't ever ask to leave this tower again. Yes, Mother. <sighs> I love you very much, dear. I love you more. I love you most. Mm. Don't forget it. You regret it. Mother knows best. Mother Knows the Best vind ik een super, eh, super tof liedje, want, om, want ik vind Rapunzel ook een super, super leuke film. Nog een, weetje, nog een weetje over deze film. Het is de duurste tekenfilm die tot nu toe is gemaakt. En Robin, Robin Hood is, is de duurste. Met die, met, die, zo, met die film met die vos. Weet je welk liedje dat ik het Grappig vindt Lost in the Woods. Het lijkt wel een beetje op een liedje van zo'n jongensgroepje uit de jaren 90 of zo. Zoiets ouds waar onze ouders naar luisterden. En als je het in deze film ziet, dan is het precies ook zo gefilmd. Super grappig om te zien. Weet je wat ik echt een super tof liedje vind? Surface Pressure uit Encanto. Louisa, de zus van Mirabel, is super sterk. Ze kan zware rotblokken opheffen en zelfs ezel met koets en al dragen. Maar ze doet dat vooral om anderen te helpen en denkt te weinig aan zichzelf. En in dat liedje wordt dat duidelijk. I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is. I move mountains, I move churches, and I glow cause I know what my worth is. I don't ask how hard the work is. Got a rough, indestructible surface. Diamonds and platinum, I find on my platinum, I take what I'm handed, I break what's demanded. But under the surface, I feel berserk as a tightrope walker in a three ring circus. Under the surface, was Hercules ever like, yo, I don't wanna fight Cerberus under the surface? I'm pretty sure I'm worthless if I can be of service. A floor or crack, the straw in the stack that breaks the camel's back. What breaks the camel's back? It's like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Pressure that'll tip, tip, tip till you just don't pop. Whoa. Give it to your sister, your sister's older. I fall to pressure like a drip, drip, drip, and it won't let go. Whoa. Pressure like a tick, tick, tick, till it's ready to blow. Whoa, oh, oh. Give it to your sister, your sister stronger. See if she can hang on a little longer. Who am I if I can't carry it all? If I falter under the surface, I had my nerves and it wore since I worry something is gonna hurt us. Under the surface. The ship doesn't swerve as it heard how big the iceberg is under the surface. I think about my purpose. Can I somehow preserve this? Line up the dominoes, the light wind blows. You try to stop it, toppling, but on and on it goes. But wait, if I could shake the crushing wave. mistakes, just pressure like a ik zie wat jij niet ziet. Een bril? Lenzen. Hoorapparaten? Annemieke Foubert. Een markante dame. Ja zeg, dat is hetzelfde hè. Optiek Annemieke Foubert. Al 40 jaar lang jouw specialist in brillen, lenzen en hoorapparaten. Onze Lieve Vrouwplein 15 in Kruibeken. Annemieke Foubert. Zij staat je bij met raad en daad. En met een glimlach dur dur bébé. De Springboon, Bazelstraat 11 in Kruibeke. De place to be voor originele geboortelijsten of kleding voor baby of tiener. Lore en haar team staan steeds voor je klaar met advies op maat. De Springboon, kinderspullen voor grote en kleine bengeltjes. Laat je verrassen op de website springboon.be. C'est dur être bébé. been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind sail on the sea just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me so come. that's just gonna have to wait a while. Ain't got time for messing around, and it's not my style. This old town can slow you down, people taking the easy way. Welkom terug bij Petit Four. Twee prinsessen achter elkaar. Vajana en Tiana uit Prinses en de Kikker. Wist je dat er op dit moment twaalf officiële Disney-prinsessen zijn? Sneeuwwitje, Aurora, Dororoosje, Cinderella, Assepoester, Ariel, Jasmin, Belle, Tiana, Pocahontas, Mulan, Merida, Rapunzel en Vajana. Ja, en ik weet dat alleen de echte prinsessen, waarvan de mama en papa koning of koningin zijn, geen handschoenen dragen, meisjes die prinses geworden zijn doordat ze met een prins trouwen, die dragen wel handschoenen. Let, op, let maar eens op Tiana of Bellen, ze hebben handschoenen aan, maar Rapunzel niet en Sneeuwitje Sneeuwwitje ook niet. Dan zijn Anna en Elsa wel uitzonderingen. Ze staan ook niet op de lijst met de officiële prinsessen van Disney, maar wel logisch dat zij handschoenen dragen, want het lijkt me daar soms echt wel koud te zijn. Tambo, het negende wonder van de wereld, de enige vliegende olifant. <laughs> Zag jij wel eens olifanten vliegen? Nee, wel paarden vliegen. En ik zag wel Spaanse vliegen. en ook mest vliegen. <laughs> Heb ik ook allemaal gezien. Ik zag een paling stropen, een kraantje zachtjes lopen en een naald die klipte met zijn oog. Maar ik heb denk ik wel zowat alles gezien, als ik een olifant zien zou die vloog. Wat zeg je, Bas? Ik zeg als ik een olifant zien zou die vloog. Ik heb een bank zien springen, moffen die botvingen en een lange, lange weg die boog. Maar ik heb denk ik wel zowat alles gezien, als ik een olifant zien zou die vloog. Ik heb een dolle bak zien schieten. Een walvis zal er geen traan om vergieten. Ik heb het zelf niet gezien, alleen gehoord. Voor één keer zal ik je geloven op je woord. Laatst liep een zware jongen met een lichte broek. Van het lachen had ik geen draad meer droog. Maar ik heb denk ik wel zowat alles gezien. Als ik een olifant in zou die vloog. Bow, Maar ik heb denk ik wel zowat alles gezien als een olifant sinds zou die vloog. da da da. Do you like my new song? Ta tum ti ta tum. <laughs> Such clever lyrics. Oh, <laughs> melody first, my dear, and then the lyrics, hmm? <laughs> oh, Pongo. It's her. It's that devil woman. Oh, must be Cruella, your dearly devoted old schoolmate, Cruella de Vil. That's it. Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. Oh, to Roger. see her is to take a sudden chill. Oh. Cruella, Cruella. She's like a spider waiting for the kill. Roger, Look she'll out, hear you. Cruella Deville. At first you think Cruella is a devil, but after time has worn away the shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath a rock. You're no help, this vampire bat this inhuman beast. She ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. Oh, Roger, you are an idiot. Bertie, <laughs> That witch? That devil woman, she wants our puppies. That's all she's after. Oh, don't worry, Purdy. They're to her. Nothing's going to happen to our puppies. What does she want with them? She can't possibly love them. Oh, Pongo. I was so happy at first, but now I. <laughs> Oh, I. I wish we weren't having any. oh, oh, oh, I messed up tonight. I lost another fight. I'm to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now. See what's next. op dit moment zwaar... Disney maakt natuurlijk... Disney maakt natuurlijk niet alleen tekenfilms met prinsessen in de hoofdrol. De liedjes die je zo net hoorde kwamen uit Dumbo, de 101 Dalmatiërs en Zootopia. Allemaal films met dieren. Ik was onlangs in Disneyland Parijs en er was een attractie waarbij je in dat treintje van Dumbo kon zitten, wist je dat dat praat. Als de trein bijvoorbeeld van een berg naar beneden rijdt, zegt hij: Ik wist het wel, ik wist het wel. Je, moest, je moet er maar eens op letten als je nog eens naar die film kijkt. Kom mee allemaal, daar gaan we! Naar Fantasieland! Wel een grappig moment. Gekke mensen die je kent. dingen waar je veel om geeft. Dingen die je hebt beleefd. Hoe door je hobby's bent. En je zegt, en je zweeft, en je zegt. Vliegen komt vaak onverwacht. Nagels groeien als je laat. Zomaar in een hele bocht. Schiet je als een pijl omhoog. Als vuurwerk in de land. Allah. allemaal, hey jij, ga opzij voor die pracht en praat. dan mee, jullie twee, het is een feest, geniet ervan. Opzij, rommel, slaan uit op de dom, hou vast, daar komt hij aan. Prins Ali, dat is die Ali Ababa. Ieder moet, als je hem groet, dit door de knie. Nog nooit heeft men in de stad zo'n grote eentocht gehad is gewoon weg te veel voor je fantasie. Prins Ali, wie kent niet die die Draagt tien man het bewijs van veel energie. Hij ging de vijand bedaard. Die leeft met één enkel zwaard. Wie heeft die klus weer geklaard? Was Prins Ali. Hij heeft de gouden kameel. Ongelofelijke fiend. alle dieren uit vijf werelddelen. Hij heeft het toch voor elkaar. Een spektakel voor iedereen. Prins Ali, dat is die knapapa. Nee, die Zijn postuur, zijn mijn vuur als ik hem zie. Ik zag het vandaag meteen, dus draai je mij niet omheen. Voor jullie bestaat er maar één, dat is Prins zij is het waar het om gaat, zodat hij nu voor u staat. Met heels en dieren, dan druk in de weer, met en leeuwen, trompeten en weer, met zwevende bakken zijn koks en bakken en vogels en meer. Ik ben Supercalifragilisticexpialidocious, c'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais super friendly, frightened, if you kiss me, can you go? I'm the little underline, I'm the little underline. Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler Papa en rage m'a tordu le nez et se mit à flammer Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention Ce très long mot recommandé pour la prononciation Oh, super calibre, qu'est-ce qu'il y a vrai que ce mot polo est parfaitement atroce. Mais faut le dire, vous êtes à la page et plus précoce. Super Il fait souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient, il use d'un mot et l'on se dit, un grand magicien. Les ducs et Maharaja prennent le temps de m'écouter. À l'aide d'un simple mot, je fais qu'ils m'invitent à déjeuner. Super c'est vrai que ce sont trop longs long est complètement atroce. Mais faut et vous c'est dans la langue les plus précoce. Super califragilistique, et si vous le dites à l'envers, ça vous donne Dossius aliex, clistique, fragile, super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitablement. Mais dès qu'au on donne sa langue, les bons restent permis. C'est vrai. Dites seulement ce petit mot et alors vous aurez tout. Mais attention, Karine pourrait se faire Prins Ali van Aladdin en wacht. En wacht, eh, de Franse versie van Supercalifornië. <laughs> Niet gemakkelijk. Leonie en Noor, kunnen jullie dat ook? Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocus. Allagadoola, Metricaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, Metricaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now Salagadoola means a Metricaboola roo. But the thing about that does the job is bibbidi bobbidi boo. Diddle diddle just a wave of my stick and to finish the trick. Bibbidi bobbidi boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear. The ball can't wait. Have a good time. Dance. Be gay. Now off you go. You're on your way. Zeg, welke Disney-film zouden jullie graag nog eens terugzien? Als de poester, zeker weten ik er breef, er zit veel in dat stoer is. Dat vind ik wel leuk. Ik heb door een roosje, omdat dat super lang geleden is dat ik die heb gezien zo, de niveau. Hoe is het? Slecht, hè? Er is een leiding gesprongen. En nu staat mijn hele huis onder water. En als je van de verzekering geld moet krijgen, man, man, man. Oh, weet je, vorig jaar heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt. Maar mijn agent Verbraken en Partners, die heeft dat allemaal geregeld. En op een minimum van tijd had ik mijn geld terug. Bij Verbraken en Partners kijken ze welke verzekering het beste bij u past. En weet je wat? Nu betaal ik zelfs nog minder dan vroeger. Dan moet ik daar eens dringend te werk van maken. Verzekeringen verbraken en partners. Onze lieve vrouwplein 25 te Kruiweken. Zorgeloos met het vliegtuig op vakantie vertrekken begint bij Go Airport. We pikken je thuis op en brengen je op een veilige, stipte en comfortabele manier tot aan de incheckbalie van de luchthaven. Go Airport. Zowel voor particulier als zakelijk vervoer. We hanteren vaste prijzen en brengen u op elk moment van de dag naar uw bestemming. Go Airport. Ook voor vervoer op maat. Boek nu je luchthavenvervoer op go-airport.be of bel 0494 296 580. You never know on oh my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, do cry. I'm never not be alright, or oh, alright. Let's call it what it is, it's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boom box and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare, and you know why it's me. Uh, Yeah. <laughs> let's go. You're never not on my mind. side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'll never not be your ride, oh I die, alright. Like you, like you, like you, like you, like you, like you, like you, like you like, like you, like you, I've never like you. nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true that they don't turn my time me the way you do. I've never met nobody like you. You never know on oh my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your right, alright, alright. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm things have been, oh, ooh, the way that things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me of me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. cast down your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke up when it rained down. It rained down like. face of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. En voordat we beginnen wil ik zeker nog de groetjes doen aan mijn buren Julie, Odette, Thomas en Jean en aan mijn superleuke familie. En de groetjes aan mijn nichtjes Maya en Eponine, mijn metermetje Erika en mijn mama natuurlijk. En ook de groetjes aan al de vriendinnen die luisteren. Er, er zijn zo'n paar Disney-films die niet zo bekend zijn, maar wel heel, heel leuk zijn. Ja, en Ken je de Turning Red? Dat is een nieuwe Disney-film met een meisje in de hoofdrol die verandert in een gigantische rode panda. Super grappig. En die luistert samen met haar vriendinnen naar een groepje dat Vier Town heet. Je hoorde net dat liedje. En ken je Brave? Dat is de film over prinses Merida, die eigenlijk geen prinses wil zijn. Maar haar mama luistert niet naar haar en ze vraagt een heks om haar mama te betoveren, zodat die wel naar haar wil luisteren. Uiteindelijk verandert haar mama in een beer en moet Merida haar beschermen. Ze leren elkaar zo wel beter kennen. Ja, ja, en dan is er ook nog Big Hero 6. Een film die ik nog niet gezien heb, maar wel leuk moet zijn. Hij gaat over een soort hulprobot die mensen, die mensen helpt als ze ziek of gewond zijn. Maar er loopt wel een, een andere fout af en toe. Ah, eigenlijk wordt, er een, wordt hij een super grote knuffelrobot. Serious scaring, putting up some big numbers. Wow, Randall, that's great. That should make it even more humiliating when we break the record first. Ha! ha. Do you hear that? It's the winds of change. You hear it? You hear the winds of change? what a creep. One of these days, I am really gonna let you teach that guy a lesson. hours go by. A friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Ik leerde Toy Story eigenlijk nog niet zo lang geleden kennen. En toen ik vorige vakantie in Disneyland was, sliepen we in het Disney Hotel van Toy Story. Woody en Jessie waren daar en dat was echt super tof. Ik blijf bij hem. Ik leer hem alles wat ik weet. Dan zul je wel vlug klaar zijn. Bah. Weet je hoe het is, kleine, ja? Het leven voor een beer is best. Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Dit bos is een wonder, eet alles op. Sla ook eens een noot stuk op je kop. De lekkere honing van de bij, die maakt dat weer speciaal voor mij. Ook mieren smaken deksels goed. En mier die houdt van lekker zoet. En mieren smaken naar mij. Wat mieren? <laughs> Ze smaken lekker. Erg lekker! Pas op, Mowgli! Er valt een heleboel te leren van een beer. Kijk hier. Ja, van een beer. Als je bij beren leren kan, bij slimme beren leren kan, dan is dat in het bos een groot gemak. Ja, wat een zoveel je leren kan, dat zal je zeer waarderen, man. Het oerwoud valt je minder op je dak. Maak zelf eens een fruitsla, met fruit dat prikt. Iets waar ik van uitga, zodat ik nooit schrik. Ik denk dan er prikken misschien een paar, dus ik pas op mijn fikken en Kees is klaar. En een hoge boom, die krijgt een douw. En weer schudt het eten uit zijn mouw. Begrijp je nu hoe ik bedoel? Nee, ik hou van meloen. Ah, meloenen gooien. Hij gooit met meloenen naar dat kind. Hé, jij in de maat blijven, hè? Er valt een heleboel te leren van Baloo. Een heleboel. Van weer Baloo rap nog eens op mijn linkerschouder als je toch daar zit. Nee, nou een beetje lager. Daar. Daar. Ah, ja. Oh, oh, lekker is dat. Oh, zal ik je eens wat zeggen? Ik zal je eens wat zeggen. Ik ga er een boom bij halen. <laughs> wat ga je doen? <laughs> dit is de hemel. Ja, dit is de hemel voor een beer. Ah, weet je, een beer die houdt van... Eh, ik zal het op een andere manier vertellen. Als jij werkt als die bij daar... Ah, ah, die werkt als een paard. En een paard werkt toch ook niet als een bij. Dat is onnatuurlijk. Dus luister naar mij. Als jij wilt leven als een beer, ga dan niet als een bij keer. Een beer die wordt nooit moe. Er valt een hele te leren van Baloo. Eh, ik geef het op. Er is een stukje los aan die beer. Haha, en nou wij samen. Als je van beer dieren leren kan, van slimme peren leren kan. Dan sta je later zelden meer voor aap. Nooit meer. Nee, je kan nooit beweren, man, dat jouw een beer niks leren kan. Een beer die zegt het echt recht voor zijn raap. Ja, een beer die staat als leraar niet vooraf. Ja, Bravo, het leven is prachtig. Lekker leven. Dit is ook wel een leuk liedje van Jungle Book. Dat verhaal gaat over een jongen die door wolven wordt opgevoed, maar, maar stilaan terug naar de mensen moet. Hij ontmoet dan allemaal dieren: een beer, een grote aap, een tijger, een slang. Sommige zijn zijn vrienden en andere zijn niet zo lief. Dit is een liedje dat hij samen met de beer Baloo zingt. Frozen was een van de meest succesvolle Disney-films van de laatste jaren. Ik denk zelfs van alle Disney-films. Niet moeilijk dat er ook dus een tweede film kwam. Dit liedje is intussen al even bekend als Let It Go. trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. you you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me? Who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves you?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 Have you though the colors of the wheel. Can you paint with all the colors? my brother. You'll own this earth, come true. And after all, a dream is a wish your heart. zeg, ga zo'n dag vandaag. Chef, ik heb echt geen goesting om te koken. Hè? Ah wel, wel die dagschotels Pascal, Redmond hè? Alle dagen van zitten. En de prijs valt goed mee, Hè? Dagschotels Pascal. Telefoon 04 86 24 12 16. Of via mail bestel at dagschotelspascal.be. En ze brengen het nog een huis ook is niet vaar en het is niet dier. Bakkerij van Trier. Bakkerij van Trier. Elke keer met een lach en veel plezier. Koffiekoekje groot of klein, moet je bij Van Trier zijn. Maandag, dinsdag en woensdag open van 6 tot 18 uur. Op donderdag en vrijdag van 6 tot 16 uur. En zaterdag van 6 tot 13 uur. Gesloten op zondag. Ontdek alle nieuwtjes op Facebook en Instagram. job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. Medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence, and hence, they find, they find their task cartridge click. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig from early morn till night. We dig. zet je best een beetje voor. Zing het en uit in koor. Stappen wij voorbij, ga de gauw opzij. Wat een olifant loopt door. Ja, een olifant loopt door. Hup, twee, drie, vier. Heet weer hup, 2, drie, vier. Oh, je hoort het zal van ver. Want een olifant is ver. Ja, hij woont en stamt naar het legerkamp. een militair. Hallo, is dat leuk? Sst, nogal. Mag ik meedoen? Tuurlijk, sluit maar aan hoor, maar je mag niet met me praten. Praten is tegen de regels. Het stinkt. Oh, pardon. Niet gij, die door. Hij, zij, zo alleen. Was daar mis mee? Ik zie iets gebeuren. Wat? Maar zij hebben niks door. Wie? Ze zijn verliefd, we zijn weer met z'n twee. Gelijk die tijd hiervoor. Oh. De schemering betovert. De wind is als een zucht. Al mag de sfeer romantisch zijn, er hangt onheil in de lucht. Ik wil haar zoveel zeggen, maar hoe vertel ik haar wat ik heb meegemaakt? Onmogelijk, dat valt mij veel te zwaar. Hij heeft iets te verbergen, ook kon ik er maar bij. Waarom wil hij geen koning worden? De koning, dat is hij. is hij echt verliefd op haar. Neem dan van mij aan. Zijn schone tijd met ons komt nooit meer terug. Het is met hem gedaan. met deze vier liedjes zijn we al aan het laatste deel van deze uitzending van de Petit Fours beland. Je hoorde eerst een liedje uit Mary Poppins, dan eentje van Sneeuwwitje, daarna van Jungle Book en, en het laatste was een liefdesliedje uit The Lion King. Zeg Leonie en Hannelore, wie is jullie lievelingspersonage? Bij mij is dat Dolores van Encanto. Bij mij Antonio en Marie Merida. Ze houden allebei van natuur en zijn best zo. Ik, ik ook, Dolores. Ik heb nog een tof weetje over disney slechterikken. Die hebben altijd iets gifgroens rond hen. Gifgroene ogen of een wolk of licht. Als je die kleur ziet, weet je dat er iets niet klopt. En de prinsessen hebben verschillende kleuren kleren. Maar als ze iets blauw aan hebben, willen de makers van de film benadrukken dat ze supersterk zijn. Welke slechterik vinden jullie de leukste? Ik Ursula de Heks uit De Kleine Zemermin. Ik Leroy uit de film Lilo en Stitch. Bij mij is die van Dora Roosje echt wel de engste. Oh, wel, oh, en welk diertje of hulpje? Je weet wel, die Disney-personages hebben altijd zo'n vriendje dat hun helpt. Denk maar aan de chameleon van Rapunzel of de muisjes bij Assepoester. Voor mij is dat de, de vuursalamander uit Frozen 2. En voor mij Abu, het aapje van Aladdin. Bij mij is de chameleon van Rapunzel. Ik ben slecht en heel bozaardig. Van mijn grijns wordt boterranzig. Geweldgewijs heb ik geen last van smetvrees. Maar ondanks mijn scheve kaak, mijn karakter en mijn haak, was ik het liefst een virtuoos pianist geweest. Zie je mij al in een groot concert van Mozart, tokkelend op de toetsen zonder schroom. Ja, ik schoot wel liever raak met mijn muziek dan met mijn haak. want die van binnen, daar heb ik een droom. Hij heeft een droom, hij heeft een droom ik ben eigenlijk niet zo'n gemeen persoon. Ook al breek ik graag wat botten, klaar niet met mijn dromen spotten. Als ieder ander heb ik ook een droom. heb littekens en builen. En hier komt iets uitbuilen. Ik ben geen toonbeeld van grandeur of gratie. Maar ondanks ben ik strateen. En mijn krop en mijn neusbeen wil ik toch heel graag een liefdesrelatie zie je mij al met een heel speciale dame. Hoe doe je het in een roeiboot op de stroom. Al ben ik een vieze sluiter, ik ben echt geen vlier of ruiter. Want die van binnen, daar heb ik een droom. Ik heb een droom, ik heb een droom. En mijn hart geraakt zo stil aan onder stoom. Van mijn kop gaan mensen lopen, kind in mij blijft altijd hopen. Als ieder ander heb ik ook een droom. Voor zal liever bloemetjes gaan schikken. Gunter binnenhuisarchitectuur. huisarchitectuur. die houdt van miem. Attila's kikjes zijn subliem. Roezer breidt, killer night. Vang die met zijn poppen draait. Een blad verzamelt porseleinen in horens. En hoe ziet het met jou? Uh, met mij? Wat is jouw droom? Nee, nee, nee, nee, nee. Sorry, mannen. Ik zing niet. Ik heb dromen zoals jullie, maar niet zo vol emotie. Het is er meestal rustig, warm en zonnig. Op mijn eiland in de zon, blij verbrand als dat eens kon. Met geld dat in een grote hoop rond mij leeft. Ik heb een droom. Zij heeft een droom. Ik heb een droom. Zij heeft een droom. De lantaarns zien, dat is mijn levensstroom. Voel me helemaal herboren nu ik weg ben uit mijn toren. Als jullie ons sadistisch en belachelijk optimistisch. Want die van binnen hebben wij een droom. Een droom. Ik heb een droom. Ik heb een droom. What if you didn't understand what he saw? Then you better figure it out because it was coming for you. We don't talk about brooms. talk about Bruno. But it was my wedding day. It was our wedding day. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder. You're telling the story, or oh am I? I'm sorry, mi vida go on. Bruno says it looks like rain. Why did he tell us? like it's the umbrella. Married in a hurricane. What a joyous day, but anyway, we don't talk about Bruno, no, no, no.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 This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, his story, roasting chestnuts on a fire. What's this? this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolute. They're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh, I want it, oh, I want it for my own. I've got to know, I've got to know. It is this place that I have found. What is this? Tommy, you're older and thus all knowing. Do you ever worry about the notion that nothing is permanent? Uh, no. Really? Wow. I can't wait until I'm aged like you so I don't have to worry about important things. That's not what I mean. I, don't worry because, well, I have you and Elsa and Kristoff and Sven, and the gates are open wide, and I'm not alone anymore. Yes, the wind blows a little bit colder, and we're all getting older, and the clouds are moving on with every autumn breeze pumpkin just became fertilizer. And my leaf's a little sadder and wiser. That's why I rely on certain certainties. Yes, some things never change. Like the feel of your hand in mine, some things stay the same. Like how we get along just fine. Like an old stone wall that'll never fall. Some things are always true. how I'm holding on tight to you. <laughs> the leaves are already falling, Sven, it feels like the future is calling. Are you telling me tonight you're gonna get down on one knee? Yeah, but I'm really bad at planning these things out, like candlelight and pulling of rings out. Maybe you should leave all the romantic stuff to me. Some things never change, like the love that I feel for her. Some things stay the same, like how reindeers are easier. But if I commit and I go for it, I'll know what to say and do, right? Some things never change. Sven, the pressure is all on you. <laughs> Could that be why I'm hearing this call? Is something coming? I'm not sure I want things to change at all. These days are precious, can't let them slip away. I can't freeze this moment, but I can still go out and seize this day. the altar. It's time to count our blessings beneath them altar. Je hoorde I've Got the Dreams van Rapunzel. We don't talk about Bruno uit Encanto. What's this van The Nightmare Before Christmas. And Some Things Never Change uit Frozen 2. Ja, en daarmee zit deze uitzending van de Petit Force er weer bijna op. We hopen dat jullie de, we hopen jullie volgende keer ook weer luisteren. Wij vonden het in ieder geval al super tof veel, heel veel groetjes van ons Leonie, Hannelore en Noor. En tot de volgende keer. Bye. Dag. Strings. Winds. Words. There you see her. Sitting there across the way. She don't got a lot to say, but there's something about her. And you don't know why, but you're dying to try. You wanna kiss the girl. Did, did you hear something? Yes, you want her. Look at her, you know you do. Possible she wants you to. There is one way to ask her. It don't take a word, not a single word. Go on and kiss the girl. Sing with me now. Sha la la la la la by your mind. Look like the boy too shy. Ain't gonna kiss the girl. Sha la la la la la. Ain't that sad? Ain't it a shame? Too bad. He gonna miss the girl. You know, I feel really bad not knowing your name. <laughs> Maybe I could guess. Is it, uh, Mildred? <laughs> okay, no. <laughs> How about uh, Diana? Rachel? Ariel. Her name is Ariel. Ariel? Ariel? Hmm. Well, that's kind of pretty. Okay. Ariel. Now's your moment. Floating in a blue lagoon. Boy, you better do it soon. No time will be better. She don't say a word, and she won't say a word until you kiss the girl. Sha la la la la la, don't be scared, you got the